Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Opstelten en staatssecretaris Steven stappen op. Ze hebben hun ontslag aangeboden aan de koning. Opstelten zei op een persconferentie dat hij de volledige politieke verantwoordelijkheid neemt... voor de deal met drugshandelaar Kees H. Die in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden aan zwart geld mocht houden. Deal was gesloten door Teven, destijds nog officier van justitie. Opstelten heeft steeds gezegd dat het bedrag veel lager was... en dat de stukken over de deal zoek waren. Maar vanmiddag werd bekend dat er op het ministerie ministerie toch een bewijs is gevonden. Premier Rutte heeft gezegd dat het kabinet twee gedreven vaklieden heeft verloren... en dat hij niet anders kan dan hun besluit respecteren. Er zou komende dag een debat zijn, maar het is nog niet duidelijk of dat doorgaat. Onder meer D66 wil een debat met Rutte. Voorlopig worden geen opvolgers voor Opstelten en Teven benoemd. Dat gebeurt pas na de provinciale verkiezingen. Minister Blok voor Wonen neemt hun taken tot die tijd waar. In Hoge in Groningen is een vrouw zwaar mishandeld. Ze ligt in het ziekenhuis met hoofdletsel. De vrouw werd volgens de politie bij een café belaagd door vier mensen. Het is niet duidelijk waarom ze werd aangevallen. Politie in Hoge Zand is op zoek naar de daders. De Verenigde Staten sturen volgende week 3000 militairen naar Oost-Europa... voor oefeningen met troepen uit Estland, Letland en Litouwen. Deze NAVO-bondgenoten maken zich zorgen over Russische aanvalsplannen. De Amerikanen en andere NAVO-landen willen laten zien dat zij hen steunen. Amerikanen nemen 750 tanks, helikopters en andere voertuigen mee. Een groot deel van dit materieel zal in Oost-Europa blijven. Militairen worden na drie maanden vervangen door nieuwe collega's. Het Pentagon wil af van langdurige stationering van VS-troepen in Europa... en overgaan op kort verblijf in Europa voor training en oefeningen. Het weer, hier en daar regen. In de ochtend trekt de regen snel weg en wordt het droog.